Dat zegt Jelle Hendricks van het Steunfonds Probleemhypotheken. Het plan zou beter uitpakken voor de klanten van DSB, maar Hendricks wil er verder niets over kwijt. De bewindvoerders bij DSB zeggen niets van een plan B te weten. Scheringa mag van de rechter tot maandag onderhandelen over de verkoop van zijn bank. Hij praat met een Amerikaanse partij. Trafigura verzet zich niet langer tegen openbaarmaking van een compromiterend rapport over het dumpen van gif in Ivoorkust. Het bedrijf heeft geprobeerd om zelfs het bestaan van het rapport geheim te houden, maar nu zijn de uitkomsten uitgelekt via Twitter en internet. Het rapport bevestigt dat Trafigura wist dat het schip Probo Koala in 2006 levensgevaarlijk chemisch afval dumpte in Ivoorkust. Daardoor kwamen zeker 15 mensen om het leven. De Vlaamse wielrenner Frank van den Broeke is gestorven door een dubbele longembolie en een hartkwaal. Dat blijkt uit de autopsie in Senegal, waar Van den Broeke maandag in een hotelkamer overleed. Het was niet bekend dat hij een hartkwaal had. En mogelijk is de dubbele longembolie veroorzaakt door drugsgebruik. Op de linkerarm van Van den Broeke zaten wondjes en in zijn hotelkamer lag een spuit. Bij een radioquiz in Somalië heeft een jongen van 17 een flink aantal wapens gewonnen. Doel was om jongeren te werven voor de Heilige Oorlog. De deelnemers moesten stukken uit de Koran uit het hoofd voordragen. De winnaar kreeg onder meer een Kalashnikov machinegeweer en twee handgranaten. De Belg Philippe Gilbert heeft voor de tweede keer binnen een week een grote wielerklassieker op zijn naam geschreven. In de Italiaanse stad Como won hij de ronde van Lombardije. Gilbert versloeg zijn Spaanse medevluchter Samuel Sanchez in het sprint. De Belgische winnaar Gilbert ging zondag ook als eerste over de finish in Parijs Tours. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Plaatselijk kans op lichte vorst. Morgen af en toe zon. In de ochtend mogelijk nog een bui. Het wordt een graad of 10.